Gert met het NOS Journaal. Bij de ingang van een metrostation in een val afgezet... en onderzoekt of er meer explosieven aanwezig zijn in het gebied. Om wat voor explosief het gaat is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen verdachten in beeld, zegt de Zweedse politie. Sneeuwval rond Madrid heeft geleid tot lange files. Honderden automobilisten zitten vast in de sneeuw, sommigen al zeker tien uur. Hulpdiensten zijn er nog niet in geslaagd iedereen te bereiken. Op de snelweg A6 bij Madrid zijn zo'n 1400 auto's ingesneeuwd. Ook andere wegen zijn deels dicht. Automobilisten die zijn bevrijd worden opgevangen in sporthallen in de regio. De verkeersproblemen worden vandaag waarschijnlijk nog groter... omdat de kerstvakantie voorbij is en veel mensen weer naar huis gaan. De politie in Eindhoven denkt te weten wie gisteravond met een auto een fietser schepte en daarna doorreed. De 45-jarige vrouw bleef zwaargewond achter op straat en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd een uur later bij een huis aangetroffen, maar de bestuurder is nog niet gevonden. De politie zoekt verder getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. De staking van het cabinepersoneel van KLM, die voor morgen was aangekondigd door de FNV, is voorlopig van de baan. Gisteren bereikten KLM en de vakbond VNC, die 70% van het personeel vertegenwoordigt, al een principeakkoord over een nieuwe CO. Deze tekst is ook aan de FNV Luchtvaart voorgelegd en de bond heeft besloten de 24-uur staking tot nader order op te schorten. In Eemnes zijn vanochtend gewonden gevallen bij een vechtpartij... waarbij mensen zijn geslagen met honkbalknuppels. Ook een auto is vernield. Er waren meerdere gewonden. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vier mensen aangehouden. Er is ook aangifte gedaan. Het weer vanuit het noorden op steeds meer plaatsen zon. Het is droog en vanmiddag wordt het tussen de 2 en 4 graden.